Dikte Hark met het NOS Journaal. Jaarlijks in Pakistan zijn dat er 470 op de 10.000. Volgens onderzoekers kan de dood van bijna de helft van de baby's worden voorkomen... door zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap goed voor te lichten. Ook moet de behandeling worden verbeterd van zwangerschapsziektes... zoals hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging. Keizer Akihito van Japan en zijn vrouw hebben een bezoek gebracht aan het rampgebied in het noordoosten van het land. Ze spraken in de stad Asahi onder meer met overlevenden van de aardbeving en de tsunami. Voor Japan is het uitzonderlijk dat de keizer zich onder het volk begeeft. Half maart hield Akihito al een televisietoespraak om zijn medeleven te betuigen met de slachtoffers. Dat was voor het eerst in de Japanse geschiedenis. Het Nederlands uit keizerlijk paar zal de komende tijd ook andere getroffen plaatsen bezoeken. De mijnenjager Willemstad heeft een Duitse zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen. De mijnenjager nam deel aan een oefening voor de kust van Schotland en ontdekte daarbij een extreem zware mijn die door duikers uit de zeebodem getrokken is en op veilige afstand van de kust tot ontploffing gebracht. De twaalf Nederlandse wielrenners die een keer de Amstel Gold Race hebben gewonnen, krijgen allemaal een eigen postzegel. TNT Post presenteert vandaag in Valkenburg een speciaal zegelboekje dat helemaal in het teken staat van de enige Nederlandse wielerklassieker. Op de zegel staan foto's van onder andere Michael Bochert, Erik Dekker, Jan Raas, Job Soetemelk, Steven Rox en Gerry Kneteman. Zondag wordt de 46e editie van de Amstel Gold Race verreden. Het weer bewolkt in het zuidoosten kans op een bui. Temperatuur 11 graden op de Wadden en een graad of 15 in het binnenland. Morgen en de dagen daarna wordt het zonniger en warmer.